Chérie, chérie, dans met mij de tango d'amore. Chérie, chérie, want we zijn voor elk ander geboren chérie, chérie, blijf bij mij de hele nacht. Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht. Zij was jong en ze zong voor de micro. Hij was blond en zijn schip was juist daar. Het orkest speelde zachtjes een tango. En gij vroeg met een glimlach aan haar. Chérie, chérie, dans met mij de tango. chérie, chérie. Want we zijn voor elk ander geboren. Chérie, chérie. Blijf bij mij de hele nacht Chérie, oh mijn chérie, slechts op jou heb ik gewacht.